Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 Dat schrijft minister Ballin aan de Tweede Kamer. Het melden zou te veel werk kosten en geen meerwaarde hebben. De IVD is sinds 2007 verplicht om achteraf tegen mensen te zeggen dat telefoontjes zijn afgetapt, maar dat is nog nooit gebeurd. Een van de redenen is dat afgeluisterde mensen soms na een aantal jaren onvindbaar zijn. Amerika denkt niet dat de nieuwe machthebbers in Kirgizië een anti-Amerikaans beleid willen voeren. De opstand is ook niet aangestuurd door Rusland, zegt een hoge adviseur van president Obama. In Kirgizië staat een militaire basis van de VS die wordt gebruikt voor de strijd in Afghanistan. Er zijn berichten dat de opstandelingen die basis weg willen hebben. Premier Berlusconi zegt dat er een zware slag is toegebracht aan de maffia in Italië. Er is voor 700 miljoen euro aan grond, huizen en bedrijven in beslag genomen. Bezit komt uit de erfenis van een maffia-kopstuk uit Napels. Ook werden tientallen mensen gearresteerd die lid zouden zijn van de maffia. Ze een verdrag van drugshandel. In Denemarken is gestaakt bij bierbrouwer Carlsberg. Medewerkers zijn boos omdat ze niet meer de hele dag bier mogen drinken op het werk. Tot voor kort stonden overal in het bedrijf koelkasten waar ze bier uit konden pakken. De enige regel was dat personeel van Carlsberg niet dronken mocht zijn. De directie van de brouwer heeft nu bepaald dat alleen nog mag worden gedronken in de pauze. Liverpool heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Europa League. De Engelsen wonnen thuis met 4-1 van Benfica. Hamburger SV schakelde standaard Luik uit. Fulham was over twee wedstrijden beter dan Wolfsburg. En Atletico Madrid was in de kwartfinale beter dan Valencia. In de halve finales neemt Hamburg SV het op tegen Fulham en Atletico Madrid speelt tegen Liverpool. Het weer. Helder en vrij fris, plaatselijke misbank, vanmiddag geregeld zon.